Er zijn in december 15.000 werklozen bijgekomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In heel 2013 kwamen er 100.000 werklozen bij in Nederland. De teller staat nu op 668.000 werklozen. Sinds de zomer daalde de werkloosheid licht, maar die trend is nu dus doorbroken. Ten zuiden van de Egyptische hoofdstad Cairo zijn vijf politieagenten gedood. Twee aanvallers op motoren namen de controlepost van de agenten onder vuur. De verantwoordelijkheid voor de aanval is nog niet opgeëist. Sinds het afzetten van president Morsi vorig jaar is het aantal aanvallen op veiligheidstroepen in Egypte flink toegenomen. In de Oekraïense hoofdstad Kiev gaan de demonstraties nog steeds door. Boven het centrale plein hangen zwarte rookwolken door brandende autobanden. De oppositie eist nieuwe verkiezingen en wil dat de politie zich terugtrekt. Dat moet voor vanavond worden besloten, anders volgen er meer rellen, zegt de oppositie. In het bedrijfsleven krijgen steeds minder topbestuurders een optiepakket als beloning. In 2003 kregen 275 bestuurders zo'n pakket, vorig jaar nog 45, schrijft de Volkskrant. De regelingen lagen de afgelopen jaren onder vuur, omdat topmannen soms tientallen miljoenen meekregen. In plaats van opties krijgen ze nu vaak prestatieaandelen, die worden pas verzilverd als bepaalde doelen zijn behaald. In België zijn ecstasypillen opgedoken waar gebruikers aan dood kunnen gaan. Volgens de Belgische overheid is het gehalte van het actieve bestanddeel MDMA ongewoon hoog. De pillen werden ontdekt in Brussel tijdens een project waar gebruikers anoniem kunnen laten onderzoeken of hun drugs gevaarlijk zijn. Het weer. In een strook van Noord-Brabant naar de Wadden valt regen en motregen. In het oosten en zuidwesten is het droog. Het wordt 2 tot 7 graden. Morgen zo goed als droog. In het weekend is er in het noorden en oosten van het land kans op sneeuw. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan nog files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij knooppunt Muidenberg 4 kilometer. Op de A8 van Zaandam naar Amsterdam bij knooppunt Koenplein 3 kilometer. A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij Batuverdorp 4 kilometer.